Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Naast oppositiepartij GroenLinks wil ook regeringspartij D66 dat de kinderopvang gratis wordt. Ze zullen dat vanmiddag samen voorstellen in het Kamerdebat over de toeslagenaffaire en het aftreden van het kabinet. Als het plan het haalt kan de kinderopvangtoeslag worden afgeschaft. De regeling die leidde tot een uit de hand gelopen fraudejacht. Bas van het Woud wordt de nieuwe minister van Economische Zaken... bevestigen bronnen naar aanleiding van berichtgeving door de Telegraaf. De 41-jarige VVD'er volgt Erik Wiebes op... die vorige week opstapte vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Van het Woud is nu de missionair staatssecretaris van Sociale Zaken. Zijn taken op dat departement worden overgenomen door minister Koolmees. Huisartsen worden toch sneller gevaccineerd. Ze krijgen deze en volgende week het Moderna-vaccin, meldt de Landelijke Huisartsenvereniging. Veel huisartsen leken pas in februari aan de beurt te komen, wat op veel weerstand stuitte. Vanwege de opkomst van de Britse coronavariant heeft minister De Jonge nu toch besloten dat het Moderna-vaccin sneller naar alle huisartsen gaat. De pensioenfondsen hebben hun premies meer verhoogd dan ooit. Stijgingen van 10% of meer zijn geen uitzondering, schrijft het Financiële Dagblad na onderzoek. Bovendien krijgen veel werknemers voor hun hogere premie minder pensioen. De oorzaak is de gedaalde rente, waardoor de rendementen tegenvallen en de dekkingsgraad van de fondsen laag is. Asielopvangorganisatie COA heeft jarenlang onrechtmatig gegevens van asielzoekers gedeeld met de politie, meldt NRC. Het ging om gegevens als naam, etniciteit en godsdienst. Dat is in strijd met de wet. NRC heeft een conceptbrief ingezien van de missionair minister Grapperhaus en staatssecretaris Broekers-Knol. Daarin schrijven ze aan de Kamer dat het COA er inmiddels mee is gestopt. Het weer. Vanochtend regen. Vanmiddag op steeds meer plaatsen droog. Vooral in het zuiden. Het wordt een graad of 10 en er staat een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A7 van Horen naar Zaanstad is helemaal dicht tussen Hoorn en de afrit Avenhoorn. De politie doet daar nu onderzoek nadat er een ongeluk gebeurde. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om 11 uur vanavond weer vrij is. En er rijden geen treinen tussen Bussum-Zuid en Hilversum vanwege herstelwerkzaamheden aan het spoor.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 Huisartsen worden deze en volgende week ingeënt met het Moderna-vaccin, meldt de Landelijke Huisartsenvereniging. Veel huisartsen leken pas in februari aan de beurt te komen, maar na protest kan dat nu toch eerder. De pensioenfondsen hebben hun premies meer verhoogd dan ooit. Stijgingen van 10% of meer zijn geen uitzondering, schrijft het Financiële Dagblad na onderzoek. De oorzaak is de lage rente. Het weer. Vanochtend regen, vanmiddag op meer plaatsen droog. Het wordt een graad of 10 en er staat een stevige zuidwestenwind.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 And all my friends are tired of hearing how much I miss you, but I kinda feel sorry for them, cause they'll never know you the way that I do. Yet today I drove through the suburbs and pictured I was driving. ritme van Zandvoort, op 106.9 ZFM. Are you feeling broken? Mm. How do you feel right now? Cause I'm doing better I just wanted to tell you Cause I'm doing fine without you, babe I don't want you to stay feeling broken Ik dacht dat er niets meer was.